Mariel Hageman met het NOS Journaal. Washington komt het Huis van Afgevaardigden deze week niet bij elkaar vanwege het slechte weer. Dinsdag en woensdag zouden er stemmingen zijn, maar die zijn uitgesteld naar 1 februari. Aan de Amerikaanse oostkust zijn sinds vrijdag tientallen centimeters sneeuw gevallen. Zeker 19 mensen zijn om het leven gekomen, vooral door verkeersongelukken. In New York mogen auto's weer de weg op. Gistermiddag werd een reisverbod afgekondigd. Wie het negeerde riskeerde te worden opgepakt. Ook het openbaar vervoer lag nagenoeg plat en vluchten werden geannuleerd. Maar de problemen zijn nog altijd niet voorbij. Aan de oostkust zitten door de sneeuw tienduizenden huishoudens zonder stroom. Sportorganisatie NOC-NSF maakt zich geen zorgen over de Olympische sporters die deze zomer naar Brazilië gaan. Daar heerst het Zika-virus. Wel zegt de organisatie de situatie goed in de gaten te houden. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat het in de aanloop naar de Olympische Spelen alle locaties geregeld laat ontsmetten. Het Zika-virus wordt via muggen verspreid en veroorzaakt mogelijk hersenschade bij ongeboren kinderen. In Heerenveen is schaatser Jan Blokhuizen voor het eerst Nederlands kampioen allround geworden. Blokhuizen won de 5000 meter. Hij werd tweede op de 500 meter, de 1500 meter en op de slotafstand de 10 kilometer. Bij de vrouwen won Antoinette de Jong het Nederlands kampioenschap allround. Het is voor haar de eerste keer dat ze deze titel wint. In de eredivisie heeft ADO Den Haag Cambuur met 2-1 verslagen. De thuisclub riep het publiek voor de wedstrijd op geen racistische spreekhoren in te zetten. Supporters van ADO maakten zich vorige week schuldig aan racisme tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. Andere uitslagen in de eredivisie. PSV won thuis met 4-2 van FC Twente. In de strijd om de landstitel is Feyenoord verder achterop geraakt. AZ was thuis met 4-2 te sterk. En FC Utrecht-Pek Zwolle eindigde in 1-0. Het weer.